Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Middelbare scholen zouden ook wel open willen. Op 7 februari mogen basisscholen open, maar over middelbare scholen is nog niets besloten. Terwijl die dan ook wel open kunnen, vindt de organisatie voor middelbare scholen, de VO-raad. Als je goed kijkt naar het advies van het OMT van dit weekend dan zeggen zij, er moet natuurlijk afstand zijn tussen leerlingen, maar het kunnen ook koppeltjes van leerlingen zijn, dus daar zit wat meer ruimte. De VO-raad noemt het onwenselijk en onverantwoord dat de middelbare scholieren nog steeds thuis zitten. Ze hopen morgen bij de persconferentie op goed nieuws van het kabinet. Zodat in ieder geval elke middelbare scholier één keer per week naar school kan, want dat is voor het welzijn van die leerlingen ongelooflijk belangrijk. Burgemeesters willen duidelijkheid over de avondklok. Die loopt af op 10 februari, maar wordt misschien verlengd. De burgemeesters willen niet dat de avondklok wordt geschrapt... en na een paar weken weer ingevoerd moet worden. Daar is het een veel te gevoelig onderwerp voor. Miljoenen streams, meerdere gouden platen en tienduizenden fans op Insta. Sommige artiesten hebben helemaal geen last van die coronacrisis. Ondanks het gebrek aan muziek en festivals veroveren ze de muziekindustrie. Geldt ook voor rappers Kulas en Blakka. Dit is onze eh, eerste officiële track, eh, Shooter. We hebben 8,6 miljoen streams voor behaald. Dit is weer een gouden plaat voor Scooter, die hebben we gekregen in december. Kun je het zelf geloven wat je ziet? Nee, ja, je zit toch wel, kijk, oog open, groot. En ook vrouwtje van 19 scoort hit na hit, gewoon vanuit haar slaapkamer. De wereld staat in de fik en ik zou het willen blussen, maar het vuur is groter dan ik. En ik stik in de Ik heb heel veel in mijn kamer gezeten en toch is er een soort parallele wereld waarin gewoon dingen doorgaan en waarin ik, ik nog doorleef. En waarin mensen denk ik ook het idee hebben dat ze echt contact met mij hebben. Ja, en dat is het internet. En dat gaat, gewoon, dat gaat gewoon door. Het nummer dat je net hoorde, Groter dan ik, is nu 1,7 miljoen keer beluisterd op Spotify. Verdiende vrouwtje 6.500 euro mee. En dus krijgt ze ook nog gewoon studiefinanciering. Het weer nog. Best bewolkt is het vannacht. Het blijft zo goed als droog. In het noorden kan het 3 tot 5 graden vriezen. Morgen weer wat regen.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 feel to how I feel. I wonder, wouldn't it be nice to live inside a world that isn't black and white? I wonder what it's like to be my friends. Hope that they don't think I forget about them. I wonder, I wonder, yeah.